Zij keurde het vaccin vandaag goed voor de Europese markt. Die andere variant van het coronavirus dook dit weekend op in Groot-Brittannië. Dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden. At the moment we can say that there is no evidence to suggest that the vaccine will not work against the new variant of the coronavirus. Het vaccin is uitgebreid onderzocht en het is veilig volgens het medicijnagentschap, zegt mijn collega Ben Meindertsma. Het is goedgekeurd voor alle inwoners van de Europese Unie. Al het heeft 27 lidstaten, voor iedereen boven de 16. De vraag vooraf was nog even, gaat het ook voor alle leeftijdsgroepen gelden? Ook voor, bijvoorbeeld voor mensen van boven de 85 of bepaalde, mensen met bepaalde aandoeningen. Eh, maar ze zeggen dat er voldoende effectiviteit is aangetoond voor al die groepen. Dus het, het is in principe voor iedereen boven de 16. De bijwerkingen zijn niet anders dan bij andere vaccins. Je kunt bijvoorbeeld even hoofdpijn krijgen. In Utrecht is een mega coronalab geopend. Daar kunnen dagelijks 30.000 testen onderzocht worden. In anderhalve maand is een garage omgebouwd tot een lab. De showroom was één grote vrije ruimte, dus we hoefden niet te slopen. Dat was een van de voorwaarden om tijd te winnen. Als je eerst moet gaan slopen, dan kost het je heel veel tijd. En die tijd hebben we hier kunnen spenderen aan meteen bouwen. Het kabinet was eerst van plan de coronatesten in Dubai te laten checken, maar uiteindelijk ging dat toch niet door. Twee mannen zijn schuldig aan doodslag en mensenhandel voor het drama met een koeltruck bij Londen vorig jaar. De 39 slachtoffers uit China en Vietnam kregen geen lucht en stikten in de koeltruck. De twee, onder wie de chauffeur van de wagen, horen begin volgend jaar hun straf. En Amerika heeft superhelden zoals Superman en Spider-Man. Groningen heeft Harkman. Martijn is dat. Hij trekt met zijn hark door de stad om smileys te harken in Bergen Bladeren. Daar krijgt hij hele goede reacties op. Mensen die lopen en beginnen te glimlachen en uh, ja, soms aanspreken. Waarom doe je dat? Of eh, wat leuk en ga door, prachtig. Eh, ja. Martijn heeft al zo'n 60 smileys bij elkaar geharkt. En het weer nog bewolkt en nat vanavond. Het blijft wel zacht weer. Morgen vooral in het zuiden regen. In het noorden vaker droog en meer kans op zon. Het wordt 9 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 4 kilometer file.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 is National Radio Show. Twee uur lang country, bluegrass, Americana en folk voor jullie. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We openen de show met Amber Hayes en I Build This Wall. Verder hebben we natuurlijk muziek van de maand, de digitale brievenbus, een spotlight album, de spiegelplaat, kortom heel veel lekkere muziek. En bluegrass is daar ook een vast onderdeel van. Dit is Balsam Range en Last Train to Kitty Hawk. Everyone knew deze playlist en ik in het Nashville Radio Archief dook heb ik toch wel heel wat oude muziek voor jullie uitgekozen. Dus eh, we worden een beetje nostalgisch de komende twee uur. En dat doen we met eh, een nummer sowieso al van Charlie Rich. 1973, The Most Beautiful Girl in the World. En zijn verdere versies van Slim Whitman, Rita Coolidge... en zelfs Annie Fried Linkstad, een van de zangeressen van ABBA... hebben zich gewaagd aan een versie van dit nummer. Maar het origineel blijft het mooiste. Charlie Rich dus. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl and walked out on me, tell her I'm sorry. realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me tell her that I love her. If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry.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 I ain't never been the church going tight. Can't quote much past 316, even though it's a Friday night. Church found me sitting here peace of mind from a cold one. Got a country angel I don't deserve, the kind that you never let go of. slacker. Sitting here. single van Chase Rice samen met Florida Georgia Line. Drinking Beer, Talking God, Amen. Rhonda Vincent, ja, dat is natuurlijk geen onbekende naam in de bluegrass muziek. Zij is eh, al heel wat jaren hierin bezig. Is eh, zelfs zevenvoudig IBMA e Award-winnares... dus van de International Bluegrass Music Association. En volgend jaar op 6 februari wordt ze lid van de Grand Ole Opry. Dus vandaar dat we even stilstaan bij haar. Dit is haar nieuwste single, Heartbreakers Alibi. say no geworden voor onze maandartiest. En dat is natuurlijk Johnny Cash. Ik heb een nummer voor je uitgezocht uit 1969. En dat is een nummer wat op het album At San Quentin staat. En San Quentin is natuurlijk de gevangenis waar Johnny vele malen optrad.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 Yeah. Wat een klassieke natuurlijk. 1969, Johnny Cash en A Boy Named Sue. In de tweede uur hoor je nog meer muziek van deze maand artiest voorbij komen. En heb jij nou een favoriet nummer van Johnny? Mag je dat altijd aan ons laten weten. info.nesforradio.nl is ons e-mailadres. En dan gaan we nu wat volk voor jullie draaien. Dit is een van mijn favorieten van hen. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. I've got blood on my hands, dead on my feet. Standing on the banks of Casper. nummer hoor. Eh, hier bij de National Radio Show. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. En van volk gaan we weer wat country voor jullie draaien uit 1968. Dolly Parton en The Coat of Many Colors. Back through the years I go wandering once again. Back to the season were small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore said, Perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. as I could be in my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes in my coat of many colors, I hurried off to school. was rich, and I told naar Nashville. Met nu country uit Nederland. country uit Nederland van de formatie Rambling Boots hartstikke lekkere muziek. En ondanks is het album nog bij hun, eh, van hun Spotlight-album hier bij de National Radio Show geweest. En we hebben deze keer trouwens ook een band uit Nederland waar we het Spotlight-album van hebben. Maar daar straks meer over. Nu gaan we eerst naar 1977 voor een nummer van Clan Campbell. Alhoewel we dit nummer kennen van Clan, was er niet de eerste die dit nummer opnam. Maar dat was Alan Toussaint in 1975. Maar van Clan is dat natuurlijk een hit geworden. Dit is Southern Nights. plaats 1977 Glen Campbell en Southern Nights. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika van Sandy June. Ze groeide thuis op met de muziek van onder andere James Taylor en Linda Ronstadt... maar bij haar grootouders hoorde zij de muziek van Patsy Cline en Loretta Lynn... haar grote voorbeelden. Dit is de eerste single van deze Amerikaanse countryzangeres... en die heet Somewhere Between Hell en a Honky Tonk. emotions are killing me. in onze digitale brievenbus Somewhere Between Hell en de Hanky Tank. En heb je nu zelf muziek die, bij je, ons, die je onder onze aandacht wil brengen... mag je die natuurlijk altijd sturen. info.nl, dat is ons e-mailadres. Gaan we nu verder met muziek van Marty Robbins. Nummer werd in 1963 voor het eerst door Hank Snow op de plaat gezet. Marty Robbins, die het nummer schreef, bracht het in 1964 pas uit. Dit is Melba from Melbourne. Once I got a silly notion to go out across the ocean. The future for me didn't look too bright. So I signed up with a tanker, got on board and raised the anchor. Stood and watched the Golden Gate fade out of sight. Nineteen days and nights we traveled, through stormy seas we battled, till we landed in Australia far away. Far from friends in San Francisco miss, I thought I'd miss so, oh, till I stepped ashore in Melbourne that first day. Then I met Melba from Melbourne. She made my heart yearn. She made my tears flow like wine. more and more. There I was, just like I started, all alone and broken hearted. I recall the day I left Australia's shore. I was standing there and trying so hard to keep from crying. The more I tried, the more my tears would show. When a soft breeze seemed to whisper, it's the end, you better kiss her. So I kissed her, then I turned away to go from Melbourne. She made my heart yearn. She made my tears flow like wine. She wouldn't leave there. I couldn't stay there, so Melbourne. ik had het aan het begin van de show al gezegd. Ik ben een beetje nostalgisch, dus hoor je muziek eh, wat vaker voorbij komen uit de jaren 70 en de jaren 60. Marty Robbins was dit met Melba from Melbourne. Gaan we nu verder met Country uit Nederland. De nieuwste single van Elizabeth Hope. Dit is haar tweede single alweer en het is een cover van het nummer van Holly Dunn. Dit is Daddy's Hands. I remember Daddy's hands folded silently in prayer. every chance to hold Vegas uit 2016 van de Music Road Pilots. Begin 2008 richtte Albert Rumengaan de band op. Met als doel moderne country te gaan maken met een mix van klassieke Americana-styles. Geïnspireerd door artiesten als Keith Urban, Brad Paisley, Dirks Bentley en Vince Gill... werd de band al snel bekend ook buiten Nederland. In 2016 brachten zij dus hun tweede album uit, Las Vegas. Je gaat achter elkaar luisteren naar Southern Moon en daarna Now I Know. Dit is het Nashville Spotlight Album. Driving home, it's late at night. Riding hard with all my might, cause I know you're waiting up. Thinking back on where we've been, you and me through thick and thin, those times were pretty tough. I still don't know what I did right to be the ones who hold you every night. pride curious, but never took it serious. de eerste twee nummers van ons Spotlight-album. En in het tweede uur hoorde natuurlijk nog twee. Maar nu gaan we naar 1955. Dat doen we met Patsy Klein, A Church, A Courtroom en The Goodbye. En daarna Kelly's Lot en Butterfly. The the church, then Hollywood Nashville Radio Show. There goes a butterfly soaring across another sky, singing while we weep, dancing while we sleep a butterfly.